7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op straat in Herengewaard is een dode baby gevonden. Het lichaampje zat in een tas. De politie onderzoekt de plaats waar de baby lag. Hoe het kindje is overleden kan de politie nog niet zeggen. Buurtbewoners zeggen tegen RTV Noord-Holland... dat het gaat om een baby van ongeveer een jaar oud. In Bulgarije zijn drie Nederlanders opgepakt... die mogelijk op weg waren naar Syrië. Ze werden aangehouden bij de Turks-Bulgaarse grens... Van twee van de drie verdachten is de identiteit bekend... van een jongen van 18 jaar uit Almere en een meisje van 17 uit Utrecht. Judoka Guillaume Elmond stopt per direct met topjudo. Volgens de Judo Bond Nederland heeft de wereldkampioen van 2005 een bicepspees afgescheurd. Het herstel duurt minimaal drie maanden en daarop heeft Elmond besloten per direct met topsport te stoppen. De 34-jarige Guillaume Elmond was nog in de race voor een startbewijs voor de Spelen in Rio de Janeiro volgend jaar. Een tattoo-conventie in Kerkrade is door de burgemeester verboden... uit vrees voor gevechten tussen motorclubleden. De politie heeft signalen binnengekregen dat leden van meerdere clubs... naar het evenement zouden komen. De tattoo stond gepland voor komend weekend... in het stadion van Roda. Tatoeëerders en piercers zouden shows geven tijdens het evenement. De politie van Rotterdam zegt overweldigd te zijn door de steunbetuigingen voor een aangereden motoragent. De commissaris bedankt mensen voor hun medeleven. De agent werd vorige week op de A15 geraakt door een vrachtwagen. Hij raakte zwaar gewond en kreeg ruim 2200 brieven en kaarten. De motoragent wilde de vrachtwagenchauffeur aanhouden. Uit onderzoek blijkt dat hij niet opzettelijk is aangereden.